Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Al sinds gisteren kunnen veel mensen niet inloggen op de website van Duo. En mogelijk komt het doordat heel veel oud-studenten tegelijk willen inloggen. Sinds gisteren stuurt Duo namelijk informatie naar mensen toe die een tegemoetkoming krijgen... omdat ze geen basisbeurs hebben gehad tijdens hun studie. En inloggen is niet per se nodig om die tegemoetkoming te krijgen. Het gaat allemaal automatisch. Maar toch zijn veel mensen nieuwsgierig. In totaal krijgen 600.000 mensen een bericht over een tegemoetkoming. En ze worden tot en met maandag in plukjes verstuurd. Libië heeft afgelopen weekend ongeveer 600 migranten gedeporteerd naar Niger. De migranten komen daar allemaal vandaan en zijn in vrachtwagens teruggestuurd. Het is een van de grootste uitzettingen van migranten ooit in Noord-Afrika. Minstens 10 mensen zijn tot nu toe omgekomen bij de natuurbranden in Los Angeles. En ook zijn meer dan 10.000 gebouwen verwoest, vooral huizen. Het vuur raast nog steeds meedogenloos rond. Maar de brandweer is wel voorzichtig optimistisch over de grootste brand. Want die hebben ze ietsjes kleiner kunnen maken. Well, yesterday we were very hopeful that we could turn a corner on this fire and we did. We gained some containment. Not a lot. It's going to take a lot more work to to see that number grow, but we're headed in the right direction. Ja, ik denk dat de brand ook vandaag weer een stukje kleiner kan worden gemaakt. De schade loopt intussen in de tientallen miljarden. En in het Limburgse Welre maakt Bob zich op voor een ijskoude uitdaging. Hij gaat komende maandag meedoen aan het WK ijszwemmen. In Italië is dat. Bob heeft zich de afgelopen tijd voorbereid met een grote vriezer in zijn kelder... waar water in zit. En Bob. Nou, hier zijn we in mijn kelder aangekomen waar ik mijn oude diepvrieskist heb. Daar zit ik iedere dag in. Training ook eh, voor, het, eh, ja, voor het WK, voor de koude training. En, eh, ik hou hem hier het hele, hele jaar door op 0 eh, tot 2 graden. Dus dat is eh, ja, precies, precies goed. Ja, en eigenlijk is dat kouder dan nodig is. Want bij het WK ijszwemmen is het water maximaal 5 graden. Er doen zo'n 700 sporters mee in Italië. Bob uit Velre die komt in actie op vier afstanden. Hij verwacht eigenlijk geen medailles hoor. Want hij wil vooral plezier hebben. Het weer dan nog op veel plekken zonnig. Maar hier en daar valt er nog een buitje. Vanavond en vannacht moet je rekening houden met gladheid. Morgen wordt een droge dag met aardig wat zon. Het wordt een graad of 5 dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Knopen de Hoek en Roedevaartsveen 10 minuten oponthoud. A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Afrit en Afrit Avenhoorn een kwartier vertraging door een auto met pech.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 In de zwijgeldzaak rond pornoactrice Stormy Daniels... hoeft Donald Trump niet de gevangenis in. Hij krijgt ook geen boete of een taakstraf, maar heeft wel een strafblad. Aankomend president Trump betaalde 130.000 dollar zwijgeld aan Daniels. Dat geld kwam in de boekhouding als juridische kosten en dat is verboden. De rechtbank in Groningen heeft een Britse drugsbaron Robert D. levenslang opgelegd voor de moord op Gerard Meesters in 2002. De docent werd thuis doodgeschoten omdat zijn zus een partij drugs achterover zou hebben gedrukt. Het grootste Nederlandse pensioenfonds, ABP, belegt niet langer in Tesla. Het fonds zou de bonussen voor topman Musk te hoog vinden, schrijft het FD. Musk kreeg afgelopen zomer een bonuspakket ter waarde van 56 miljard dollar. Het weer wisselend bewolkt en kans op een winterse bui. Vanavond en vannacht ook opklaringen, lichte vorst en kans op gladheid.